Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land leggen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs vandaag het werk neer. Volgens peilingen zou 80% van de scholen meedoen. In een aantal plaatsen vinden manifestaties plaats, zoals in Leeuwarden, Enschede en Eindhoven. De Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting. De publieke tribune zal naar verwachting vol zitten met leraren. Vrijdag leek het erop dat de staking niet door zou gaan... toen het kabinet 460 miljoen euro beschikbaar stelde. De bonden trokken hun stakingsoproep in... maar werden door hun ontevreden leden teruggefloten. De leraren staken voor structureel meer geld om de werkdruk te verlagen... en voor salarisverhoging. Meer dan 30 slachtoffers van de giftige chroom 6-verf... eisen via de rechter een extra schadevergoeding van NetTrain. Dat is bovenop de vergoeding die de gemeente Tilburg eerder al had toegezegd. Ruim 800 bijstandsgerechtigden knapten tussen 2004 en 2012... in een werkplaats in Tilburg oude NS-treinen op. In de verf bleek chroom 6 te zitten. Tientallen mensen werden later ziek. De slachtoffers stellen onder meer dat NetTrain wist dat chroom 6 mogelijk schadelijk was, maar niets deed. Het Franse ministerie van Defensie zegt dat in Mali een belangrijke jihadistenleider is gedood. De Marokkaan Ali Maïchou wordt gezien als de tweede man van een terreurbeweging die deel uitmaakt van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Hij zou ook de religieuze leider van de groep zijn geweest. Volgens Frankrijk is Maichou het meesterbrein achter verschillende grootschalige aanvallen. De VS had Machu in juli op een opsporingslijst gezet. In Mali zijn zo'n 4500 Franse militairen actief. Het land kampt sinds 2012 met aanslagen door jihadistische organisaties... die banden hebben met Al-Qaeda en IS. Het Nederlands voetbalelftal onder 17 jaar heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK in Brazilië. In Guyana werd vijfvoudig wereldkampioen Nigeria met 3-1 verslagen. Het weer. Er trekt een regengebied over het land.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 Girls are girls like this are uh-uh. rude. Girls are girls like this are uh, uh-uh. Girls are girls like this are uh-uh. rude. Girls are girls like this are uh, uh, girl and goody goody. Now them not get it chubby. How we now one other man you know be boogie boogie. Now you not take it steady. How when him come him get it. How when him get what him want then he run run lefty. Now about to play with us.